Niet hard genoeg gemerkt. Ik heb vaak door water iets door een plas getreden. Yes. van die Ja, ik ben ook al eh, echt laat dat Misschien zich als je voelt. Nou, ik had er juist even op fiets. Dat er even van weet. Ik zie gewoon dat ik dat niet